Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het alarmeringssysteem NL Alert wordt volgend jaar landelijk ingevoerd. Bij NL Alert krijgen mensen op hun mobiele telefoon een bericht over een ramp of crisis. Het systeem is de afgelopen maanden getest. Het is de bedoeling dat alle mensen in een bepaald gebied het alarmeringsbericht automatisch ontvangen. Ze hoeven zich niet aan te melden. De rode kaart voor AZ-keeper Esteban is ingetrokken. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Esteban werd gisteren in de bekerwedstrijd tegen Ajax aangevallen door een Ajax-fan. De keeper reageerde erop door de fan tweemaal te schoppen. De KNVB zegt dat scheidsrechter Nijhuis de kaart terecht heeft gegeven... maar dat straf in dit geval toch niet op zijn plaats is. Hier vanmiddag bleek dat de 19-jarige Ajax fan een stadionverbod had. Volgens Ajax-directeur Slop heeft hij een toegangskaart van iemand anders gebruikt. Ex-directeur van der Z van woningcorporatie SGBB moet drie jaar de gevangenis in voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Volgens de rechter loog van der Zet tegen de Raad van Toezicht van de corporatie. Hij verzweeg risico's van vastgoedprojecten. Eerder kregen anderen in deze zaak al celstraffen. Volgens de rechter vormden ze een criminele organisatie. Staatssecretaris Wekers vindt dat er niks mis is met het CDA-plan om mensen te stimuleren hun hypotheekschuld sneller af te lossen. Hij zei dat bij de EO op Radio 1. Het CDA stelde gisteren voor mensen die aflossen een belastingvoordeel te geven. De oppositie is daar ook voor. Er is daardoor een kamermeerderheid. Turkije heeft alle officiële contacten met Frankrijk verbroken. Ook is de ambassadeur teruggetrokken. Ankara reageert hiermee op het wetsvoorstel dat vandaag in het Franse parlement is aangenomen. Daarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw in het Ottomaanse Rijk strafbaar is. Het weer. Morgen is het grijs en in de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij Aalsmeer 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 4. En de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Feyenoord 4 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan.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 Get it? Wow, I am in the most almighty Christmas groove. I haven't had this much fun since Two Little Boys was number one. <sighs> if my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? the end of the record? Uh, how long is that exactly? Hmm. together now. Voices singing, let's be jolly. Deck with boughs of holly. -la -la -la, la la la la you getting on then? Marvellous, I've got my hand, mate. Haven't you got any plates then? No, no, I mean, I've got a wrap around my little finger. Oh, that sounds painful. <laughs> got any friends? Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you to them, would she?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 Root beer, anyone? Later we'll have pumpkin pie and we'll do some caroling. A mini pumpkin pie left, by the way. Round the Christmas tree, have a happy holiday. Keep in mind, Melvin. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl.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 blauw, in jouw, wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou, nee, nergens zonder jou. Er is een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet, dan gaan fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou.